heb jij gebroken, want jouw liefde was altijd maar schijn. Zoveel harten heb jij gebroken, waarom zou jij zo harteloos moeten zijn? Jij speelde met mij en plots was het voorbij, jij weet niet hoe ik van je hou. So ik wist niet dat het kwam. Bestaat er geen liefde voor jou? Zoveel harten heb jij gebroken. Want jouw liefde was altijd maar geen. Zoveel harten heb jij gebroken. ben je nog stoer, een man met bravoer. Jij speelt nog met iedere vrouw. Maar straks ben je oud, nog steeds ongetrouwd. Dan knaagt aan je hart het berouw. Zoveel harten heb jij gebroken. dead of